Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die komt uit de Limburgse gemeente Schinnen. Dat meldt de Limburger. Volgens de krant was de 36-jarige Ivo T. met zijn vader en zijn broer naar Spa afgereisd voor de Formule 1-race daar. Na een ruzie bij een café schoot hij een agent neer. Hij vluchtte, maar werd later opgepakt. Volgens de Limburger was T. een man met een drugsverleden. Ook zou hij nog steeds bij zijn ouders wonen in een caravan in hun achtertuin. De vlag boven het Witte Huis blijft toch halfstok hangen... tot de overleden senator John McCain is begraven. President Trump, die het vaak met Vietnam-veteraan McCain aan de stok had... had de vlag na de wettelijk verplichte halfstokperiode weer vol gehesen. En dat kwam hem op veel kritiek te staan van oorlogsveteranen en congresleden. Trump besloot daarop om de vlag toch weer te laten zakken. In de verklaring zei hij ondanks hun meningsverschillen respect te hebben voor McCain. De Armeense kinderen Howeek en Lily moeten Nederland uiterlijk volgende week zaterdag 8 september verlaten hebben. Dat zeiden ze in het tv-programma Laat op 1. De twee mogen van de Raad van State uitgezet worden naar hun geboorteland, waar hun moeder vorig jaar al naar teruggestuurd is. De twee kinderen van 12 en 13 jaar willen niet terug. Ze zijn bijna hun hele leven al in Nederland. Samen met hun advocaat besluiten ze deze week of ze nog in hoger beroep gaan bij het Europese Hof. Duikers hebben bij het Kroatische eiland Pach een Romeins schip van meer dan 2000 jaar oud gevonden. Archeologen denken dat het schip dateert van vlak voor het begin van de jaartelling. Bij het schip lagen zo'n 600 amforen. Dat zijn kruiken waarin olie, graan of wijn werd bewaard. Ook die vondst wordt sensationeel genoemd. Het weer. Er valt nog een bui hier en daar, maar geleidelijk wordt het overal droog.